Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Chinese akkoord geratificeerd dat eind vorig jaar werd gesloten in Parijs. Onderdeel daarvan is minder uitstoot van broeikasgas. China is in zijn eentje goed voor een vijfde van die uitstoot. De verwachting is dat ook de Amerikanen het verdrag één deze dagen zullen bekrachtigen. Zij zijn verantwoordelijk voor 18% van de uitstoot. De kans wordt daardoor steeds groter dat het klimaatakkoord nog voor het einde van dit jaar in werking treedt. Het vredesakkoord in Colombia wordt op 26 september officieel ondertekend. Dat gebeurt in de havenstad Cartagena in het noorden van het land. Door het vredesakkoord tussen de regering en de rebellen van de FARC... komt een einde aan het oudste gewapende conflict in Zuid-Amerika. Daarbij kwamen in totaal 220.000 mensen om het leven. Overigens mag het Colombiaanse volk zich op 2 oktober nog in een referendum uitspreken over het akkoord. De Noordpool van de planeet Jupiter is stormachtiger dan gedacht en lijkt ook blauwer dan de rest van de planeet. Dat concludeert NASA aan de hand van nieuwe beelden die de ruimtesonde Juno heeft gemaakt. Deskundigen reageren verrast op de beelden, die niet lijken op eerdere foto's uit 1974. De missie van Juno duurt 20 maanden en het is de bedoeling dat het vaartuig in die periode meer dan 30 keer rond Jupiter cirkelt. In 2018 eindigt de missie en vergaat Juno in de atmosfeer van Jupiter. De Kroaat Marin Silic is in de derde ronde van de US Open verrassend uitgeschakeld. De als 70 geplaatste Silic verloor van de Amerikaan Jack Sock in drie sets. En de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, die bereikte eenvoudig de vierde ronde. Zijn tegenstander Michael Jusni gaf in de eerste set op vanwege een bovenbeenblessure. En ook Rafael Nadal is door, hij versloeg de Rus Kuznetsov.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 gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me? tout seul. Si ce j'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce j'ai pas envie de fermer la gueule. Si ce j'ai envie de me casser la voix. Casser la voix. Casser la voix.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 question that it's lifting you up feeling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 también te doy.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 enough, I wanna ask you the beat and the rhythm. Cause that's the thing that makes your body move.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 doing my toys. He said, Seek, ye shall find. I've been with you through all times. In the first thing I will quench you with my love.